waarna haar 52-jarige vader en 16-jarige broer haar vergeefs probeerden te redden. Hoe het zo mis heeft kunnen gaan is nog niet duidelijk. Bij een aanval op een legerbasis in Burkina Faso zijn 42 mensen omgekomen. De meeste doden zijn burgers, onder wie 31 vrouwen. Het leger kon de aanval uiteindelijk afslaan. Daarbij zouden 80 islamitische extremisten zijn gedood. De aanval is volgens het leger uitgevoerd door meer dan 100 terroristen uit buurland Mali. De president van Burkina Faso heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. 22 ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst... hebben volgens deskundigen geen recht op compensatie. Ze hebben daarover inmiddels uitleg ontvangen. Bijna alle ouders die er wel recht op hebben... hebben het geld inmiddels op hun rekening. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra krijgen 287 ouders compensatie... en 280 daarvan hebben die nu ontvangen. Van de andere zeven is bij de Belastingdienst geen rekeningnummer bekend. Het voorarrest van de vader van het jongetje dat vorige week in het kanaal bij Tinaarlo terechtkwam is met 14 dagen verlengd. Het jongetje van drie raakte zwaar gewond en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn vader wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettige gezag. In Hongkong is het ook op kerstavond tot confrontaties gekomen tussen demonstranten en de oproerpolitie politie zette traangas en pepperspray in tegen duizenden betogers in Warehuizen en bij blokkades op straat.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 allemaal fijne dagen en...